Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Egypte afgezwakt. Sinds vorige week was er een negatief reisadvies voor het vliegveld van de badplaats Sharm el-Sheikh. Naar andere vliegvelden mocht wel worden gevlogen. Nu adviseert het ministerie om alleen van en naar Egyptische luchthavens te vliegen als de vliegmaatschappij extra veiligheidsmaatregelen neemt. De Tweede Kamer had het ministerie gevraagd het reisadvies aan te passen, omdat er verwarring ontstond bij reizigers. In het reisadvies stond onder meer dat mensen beter weg konden blijven bij plekken met veel buitenlanders, terwijl dat juist het geval is bij grote toeristenresorts. Die toevoeging is in het nieuwe advies geschrapt. De overheid gaat teams inzetten om gemeentes te beschermen als inwoners in opstand komen tegen de komst van asielzoekerscentra. Minister Plasterk zet ondersteuningsteams op die ook gaan helpen met de organisatie van informatieavonden. Plasterk reageert daarmee op incidenten in een aantal gemeenten vanwege de komst van vluchtelingen. Sommige burgemeesters en raadsleden hebben dreigbrieven ontvangen en raadsvergaderingen in onder meer Steenbergen en Purmerend liepen uit de hand. Volkswagen geeft gedupeerde klanten in Amerika een tegoed van 1000 dollar... om tegemoet te komen aan de bijna 500.000 eigenaren van Schumel-diesels. Klanten krijgen 500 dollar om vrij te besteden. De andere helft moeten ze besteden bij garages van Volkswagen... en ze krijgen drie jaar lang gratis pechhulp. Het is nog niet bekend of Volkswagen-eigenaren in Europa ook een compensatie krijgen. De voorzitter van de Duitse voetbalband Nieuwsbach is afgetreden. Hij voelt zich naar eigen zeggen politiek verantwoordelijk voor de ophef over de toekenning van het WK van 2006 aan Duitsland. Het land zou het WK te danken hebben aan een betaling van 6,7 miljoen euro zwart geld aan de FIFA. Het weer bewolkt met hier en daar wat regen. Het waait flink bij ongeveer 13 graden. Vannacht is het wat droger, maar het blijft bewolkt. Morgen minder wind, verder grijs en miserig bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS.